Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hoeveelheid land waar in Colombia coca, de grondstof voor cocaïne, wordt verbouwd... is nog nooit zo groot geweest. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Eind 2017 werd in Colombia op 177.000 hectare land coca verbouwd. met het geoogste coca-blad kan bijna 1400 ton cocaïne worden geproduceerd. De marktwaarde van die hoeveelheid drugs ligt rond de 2,3 miljard euro. In de algemene beschouwingen, het traditionele Tweede Kamerdebat over de miljoenennota, ging het gisteren zoals verwacht veel over de dividendbelasting. De oppositie is grotendeels tegen de afschaffing. De partij vindt dat het kabinet met het afschaffen van de dividendbelasting miljarden misloopt, dat beter aan andere zaken besteed kan worden. SP-leider Marijnissen noemde het plan het symbool van een politieke elite die niet ten dienste staat van de samenleving. Ook GroenLinks en PvdA vinden dat de coalitie te veel aandacht heeft voor banken en bedrijven en te weinig voor burgers met weinig geld. De coalitie steunt het afschaffen van de dividendbelasting. CDA-leider Buma zei dat anders de kans groot is dat bedrijven vertrekken... want wat de werkgelegenheid kan aantasten. Premier Rutte antwoordt de Kamer vrijdag. Morgen is hij bij een Europese top in Oostenrijk. Het aantal terroristische aanslagen is vorig jaar wereldwijd gedaald met bijna een kwart, naar zo'n 9600. Daarbij kwamen in totaal bijna 19.000 mensen om het leven. Dat is een nog grotere daling ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal aanslagen en doden is nu terug op het niveau van rond 2013. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een jaarlijks terrorisme-rapport. De meeste aanslagen waren in Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filipijnen.